is Ewout de Jong met het NOS-journaal. die Publiek. Ze zat vijf jaar vast voor cocaïnesmokkel. In 2006 werd ze gearresteerd met ruim 20 kilo harddrugs in haar koffer. Pijnenburg, die toen 18 was, zegt ze dat ze tot die smokkel was gedwongen door een groep loverboys. In eerste instantie kreeg de Tilburgse 10 jaar cel, maar dat werd later gehalveerd. Haar zaak kreeg veel publiciteit, onder meer door een boek en een documentaire over de kwestie. Mandy Pijnenburg werd ruim een week geleden al vrijgelaten, maar dat is pas nu bekendgemaakt. Later vandaag komt ze aan op Schiphol. Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het schuldenakkoord. Dat betekent dat de VS weer geld kan lenen, waardoor de Amerikaanse overheid ook weer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Onder de tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party, die tegen elke verhoging van het schuldenplafond zijn en die nog meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen, vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. De Senaat stemt vanavond om 6 uur Nederlandse tijd over het schuldenakkoord, maar dat levert naar verwachting geen problemen op. Chemieconcern DSM heeft een sterk kwartaal achter de rug. De winst steeg van 149 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar naar bijna 400 miljoen in dezelfde periode dit jaar. De flinke winststijging was vooral te danken aan de verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen. DSM profiteerde daarnaast van de groeiende vraag naar vitaminepreparaten. Het chemieconcern had wel last van de hogere kosten voor grondstoffen en energie. Ondanks de onzekere wereldeconomie verwacht DSM ook de rest van het jaar goed te draaien. Het weer, flinke zonnige periode. De temperatuur loopt op naar 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland.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 De explosieve opruimingsdienst heeft het huis van een tweede verdachte doorzocht, maar daar is niets aangetroffen. De EOD ontdekte zondag in het ontplofte huis explosieve stoffen. Daarom werden de huiseigenaar en een andere man aangehouden. Ze waren door de klap van de explosie gewond geraakt en moesten naar het ziekenhuis. Ze zitten inmiddels in een politiecel in Assen en worden vanmiddag voorgeleid. Australië gaat een filmpje maken van het uitzetten van asielzoekers naar Maleisië en dat op YouTube zetten. De regering hoopt dat de film een afschrikwekkend effect heeft op mensen die er ook over denken om in Australië asiel aan te vragen. De immigratiedienst gaat de asielzoekers filmen als ze vanuit het opvangcentrum op Christmas Island aan boord gaan van een vliegtuig tot het moment dat ze in een kamp in Maleisië zitten. De asielzoekers zullen wel onherkenbaar worden gemaakt. Vorige week sloten Australië en Maleisië een akkoord over het uitwisselen van vluchtelingen.